Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldbond FIFA heeft zijn werkgroep tegen discriminatie opgeheven. De missie is volbracht, staat in een brief van het FIFA-bestuur. De werkgroep hield zich onder meer bezig met Rusland, waar in 2018 het WK wordt gehouden. In de Russische competitie zijn veel racistische incidenten. De voorzitter van de FIFA-werkgroep werd vorig jaar opgepakt wegens corruptie. Er kwam een nieuwe voorzitter, maar sindsdien is de werkgroep niet meer bijeen geweest. Volgens het FIFA-bestuur zijn alle aanbevelingen van de antidiscriminatiewerkgroep overgenomen en omgezet in projecten. In de VN-veiligheidsraad ligt Rusland onder vuur vanwege de steun die het land geeft aan de Syrische president Assad. Volgens Frankrijk en Groot-Brittannië helpt Rusland Assad bij het plegen van oorlogsmisdaden, onder meer bij het gebruik van brandbommen in Aleppo. Ook de speciale VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, zegt dat er mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Hij wil een wekelijkse gevechtspauze van 48 uur in Syrië. Na het bestand eerder deze maand is de strijd in Aleppo weer hoog opgeleid, met mogelijk de zwaarste aanvallen sinds de burgeroorlog begon. De Russische VN-ambassadeur benadrukte in de Veiligheidsraad dat de aanvallen niet zijn gericht op burgers, maar op militanten. De Bosnische Serviërs hebben zich in een referendum massaal uitgesproken voor de instelling van een omstreden feestdag, de dag van de Servische Republiek. Het referendum was illegaal, omdat het constitutionele hof de stemming had verboden. Toch ging ongeveer 60% van de Bosnische Serviërs stemmen en volgens de organisatoren stemde 99,8% voor. Bosnië bestaat sinds de burgeroorlog in de jaren 90 uit twee entiteiten. Een federatie van moslims en Kroaten en een Servische republiek. In een gezamenlijk parlement werken de bevolkingsgroepen samen. De instelling van de Servische feestdag wordt door velen gezien als een stap richting afscheiding. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog.